Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich zoals verwacht uitgesproken voor het permanente Europese noodfonds ESM. In het Kamerdebat gaven D66, PvdA, VVD, GroenLinks en CDA aan voor het fonds te zijn. Het debat begon met een uur vertraging. PVV-leider Wilders vroeg om uitstel in afwachting van het kort geding dat hij vanwege het fonds heeft aangespannen tegen de staat. Een meerderheid was tegen uitstel. Morgen antwoordt minister De Jager op vragen van de Kamer. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden maximaal 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dat zeggen Defence for Children en UNICEF Nederland. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, komen volgens een wetsvoorstel in aanmerking voor een verblijfsvergunning, omdat ze in Nederland zijn geworteld. Defence for Children en UNICEF willen dat minister Leers alle kinderen die onder de nieuwe kinderasielwet zouden vallen, met het zicht op de verkiezingen niet meer uitzet. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de Koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de Hedwiegepolder... dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen oproep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker... om de Hedwiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten. Bondscoach Bert van Marwijk heeft na de verloren oefenwedstrijd van Oranje tegen Bayern München zijn ongenoegen uitgesproken over het publiek. Aanhangers van Bayern floten Arjen Robben uit toen die in het veld kwam. Zoiets doe je niet naar een eigen speler, in één woord schandalig, al dus van Marwijk.